Levi van Eck met het NOS-journaal. De KNVB erkent dat er te weinig is gedaan met signalen van oud-bondscoach Vera Pauw over seksueel misbruik. Pauw zegt in NRC en op Twitter dat ze in de jaren 80 als speelster werd verkracht door een hoge voetbalfunctionaris. Later werd ze twee keer aangerand door mannen uit de voetbalwereld. Pauw zegt dat ze geen gehoor vond bij de voetbalbond. Uit extern onderzoek blijkt onder meer dat de KNVB inschattingsfouten heeft gemaakt. De bonds noemt het verder onacceptabel dat Pauw geen veilige werkomgeving had. Oekraïne zegt dat de Russen Slangeneiland hebben gebombardeerd met fosfor. Volgens een Oekraïense bevelhebber vlogen Russische straaljagers vanaf de Krim... naar het eilandje in de Zwarte Zee en lieten ze bommen vallen. Oekraïne heroverde deze week het eiland op de Russen... die het aan het begin van de oorlog hadden ingenomen. Volgens Moskou vertrokken de militairen als gebaar van goede wil... maar Kiev spreekt dat tegen. In Libië zijn demonstranten het parlementsgebouw binnengedrongen in de oostelijke stad Tobruk. In en rond het gebouw is brand gesticht. Ook in de hoofdstad Tripoli is gedemonstreerd. De betogers eisen nieuwe verkiezingen. Ze zijn woedend over de corruptie, de slechte leefomstandigheden en de politieke impasse in het land. De situatie in Libië is chaotisch sinds het afzetten van dictator Gaddafi elf jaar geleden. Het land is verdeeld in twee machtsblokken die beide steun krijgen uit het buitenland. In de VS is het over ruim twee jaar mogelijk om genderneutrale vliegtickets te kopen. Luchtvaartmaatschappijen hebben dat beloofd aan een democratische senator... die zich inzet voor de rechten van transgender en non-binaire personen. Op de genderneutrale tickets komt bij geslacht een X te staan. De maatschappijen passen daarvoor hun computersystemen aan. Het weer, eerst veel zon, vanmiddag meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 21 graden aan zee en mogelijk 26 in het binnenland. Morgen en maandag wordt het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file door werkzaamheden op de N307 vanuit Enkhuizen naar Lelystad. Bij Lelystad 12 kilometer met een uur vertraging.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 We doen het stap voor stap ten the music ZFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. refuge. Uh, Criswell, uh, little bass sitting up here on the bass.